Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rond deze tijd sluiten de stembureaus in Groot-Brittannië... en wordt de eerste exit poll bekendgemaakt. De strijd gaat tussen de conservatieve May, die nu nog premier is... en Corbyn van de Labour-partij. May lag lang voor in de peilingen... maar de laatste dagen is het verschil steeds kleiner geworden. De echte uitslagen komen later in de nacht. Het formatieoverleg met informateur Cenk Willink in het Katshuis... is afgelopen voor vanavond... De partijleiders van VVD, CDA, D66 en GroenLinks gaan morgen verder met de gesprekken. De partijen hebben vandaag in totaal zes uur bij elkaar gezeten... om te kijken of ze formeel weer kunnen gaan onderhandelen over een nieuw kabinet. Er zijn nog geen conclusies getrokken en of er schot in de zaak zit is ook niet bekend. Ongeveer 6.500 mensen hebben meegelopen in de stille tocht voor de 14-jarige Savannah. Het meisje werd vorige week vermoord. Voorafgaand aan de tocht werden twee minuten stilte gehouden... en bij de school van Savannah zijn bloemen neergelegd. De politie heeft tot nu toe ruim 250 tips gekregen over de zaak. De beroepsvereniging voor werknemers in de zorg slaat alarm over de hoge werkdruk. Door een tekort aan personeel moeten verpleegkundigen en verzorgers regelmatig extra diensten draaien. Ruim de helft overweegt te stoppen met het werk omdat het te zwaar wordt. Blijkt uit een enquête onder 750 werknemers in de zorg. Een grote demonstratie tegen de kerncentrale in het Belgische Tihange kan doorgaan. Eind juni willen demonstranten een menselijke ketting maken... die loopt van Aken via Maastricht naar Tihange. Maar de beveiliging en de verkeersregelaars waren te duur voor de organisatie. De provincie Limburg en zes gemeenten gaan nu de kosten betalen. Dat is zo'n 60.000 euro. Het weer. Vannacht trekken forse buien over het land. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Morgen klaart het in de loop van de middag op. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het en ook. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. terug bij Peaceful Radio Show 1232 hier op CFM Zandvoort. Nog een uurtje New muziek op je eigen lokale radio. En we gaan beginnen met eh, twee nieuwe werkjes. Tenminste nummer 1 en 3 op de playlist. Eh, mee te lezen via peacefulradio.info. De eerste is van Fiona Joy. Dames en eerst natuurlijk Into the Mist. Zo heet dit, eh, dit album. Ehm, de derde, eh, tevens tweede nummer, eh, nieuwe album, is van, uh, eens even kijken, wie was het ook alweer? Robert Vox met Cathedral. En ja, dat is, is een album, bestaat maar uit twee tracks. En daarom echt een uniek werkje voor dit programma, Peaceful Radio Show 1232.